Jelle Seubring met het NOS Journaal. Het Nederlandse kabinet roept op tot een staakt het vuren tussen Israël en Hamas. Demissionair minister Olongre van Defensie zei in Nieuwsuur dat een gevechtspauze nodig is... om een humanitaire catastrofe in Gaza te stoppen. Ze zegt dat Israël het recht heeft zich te verdedigen... en dat er begrip is voor het Israëlische voornemen om Hamas te vernietigen. De defensieminister benadrukt dat beide partijen zich wel aan het humanitaire oorlogsrecht moeten houden. Bij een internationale politieactie is in Parijs de vermoedelijke leider van de ransomwarebende Ragnar Lokker opgepakt. Bij de actie werden ook meerdere servers in beslag genomen, waaronder vijf in Nederland. Een Nederlands politieteam werkte mee aan de actie door de werkwijze in kaart te brengen. De bende hackte systemen van meer dan 160 bedrijven en installeerde daar gijzelsoftware. Vervolgens eiste de bende los geld in ruil voor het ontgrendelen van de bestanden. In een trein tussen Zwolle en Meppel is gisteravond iemand gestoken met een mes. De politie heeft twee verdachten aangehouden. Het slachtoffer kreeg op het station hulp en is daarna naar het ziekenhuis gebracht. Schrijver Wessel de Gussinklo is overleden. Dat heeft zijn uitgeverij bekendgemaakt. Pas op 45-jarige leeftijd debuteerde hij met de roman De Verboden Tuin. Daarnaast won hij diverse prijzen met De Hoogstapelaar en Op weg naar de Harts. De Gussinglo is 82 jaar geworden. Max Verstappen start zondag bij de Grand Prix van de Verenigde Staten vanaf de zesde plaats. Ferrari-coureur Charles Leclerc heeft bij de kwalificatie pole position veroverd. Verstappen reed wel de snelste tijd, maar die werd geschrapt omdat hij buiten de baan raakte.